van der Linde met het NOS-journaal. Twitter heeft een tweet van Thierry Baudet gelabeld als misleidend. Baudet schreef twee dagen geleden dat hij zich absoluut niet laat vaccineren... onder andere omdat de bijwerkingen van het vaccin heftig zouden zijn. Twitter probeert desinformatie tegen te gaan door tweets te labelen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse politicus als misleidend wordt gekwalificeerd. Eerder gebeurde dat ook bij de Amerikaanse oud-president Trump. Forum voor Democratie noemt de actie van Twitter buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie. De huidige lockdown wordt in ieder geval verlengd tot 30 maart. Dat geldt ook voor de avondklok. Wel kondigde demissionair premier Rutte onder meer aan dat vanaf 16 maart in grotere winkels meer mensen op afspraak mogen winkelen. Ook kunnen vanaf dan zwemlessen en afzwemmen weer doorgaan. Op 23 maart is er weer een persconferentie. Als de coronabesmettingen blijven dalen, wil het kabinet dan versoepelingen aankondigen. Zo zouden terrassen op 31 maart weer open kunnen en studenten in het hoger onderwijs weer deels naar college mogen. Het dodental van explosies in Equatoriaal Guinea is opgelopen tot 98. Er zijn meer dan 600 gewonden. Gisteravond waren er enkele explosies op een militaire basis in de stad Bata. De president zegt dat een onveilige opslag van dynamiet de oorzaak is. Bijna alle huizen en gebouwen in de kustplaats zouden zijn beschadigd. Bewoners zijn opgeroepen om bloed te doneren. De regering van Equatoriaal Guinea heeft internationale steun aangevraagd. In alle lidstaten van de Europese Unie verdienen vrouwen per uur minder dan mannen. Uit onderzoek van het Europese Statistiekbureau blijkt dat in 2019 mannen gemiddeld 14,1% meer verdienden. In Nederland was de kloof nog iets groter, namelijk 14,6%. En het weer nog. Het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden vannacht. In Groningen kan er natte sneeuw vallen. Morgen soms zon, maar niet in Limburg.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up. and shining memorabilia. Who said three is a crowd? We're better. remember the love we had so tender, a world so safe and sound.